Wouter met het NWS Journaal. In minstens zes oudere basisschoolgebouwen in Utrecht zit lood in het drinkwater. Dat komt doordat in de gebouwen lode leidingen liggen. De kinderen mogen in deze scholen niet meer uit de kraan drinken. In veel oude schoolgebouwen in Nederland zit lood in het water. Ook in andere steden wordt onderzoek gedaan. Het maximaal toegestane geluidsniveau van 103 decibel bij concerten... is alleen veilig als alle bezoekers oordoppen dragen... bevestigen onder andere deskundigen op het gebied van gehoorschade aan Nieuwsuur. In de praktijk blijkt dat de helft van de bezoekers nooit de oordoppen gebruikt. In 2018 sprak het kabinet met de concertbranche het maximum van 103 decibel af. Het Amerikaanse leger heeft een leider van Al-Qaeda geliquideerd. Qasim al-Rimi was de hoogste man van de afdeling van Al-Qaeda... op het Arabische Schiereiland. Afgelopen zondag verscheen hij nog in een video... waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor de aanslag... op een Amerikaanse legerbasis in Florida in december. Toen al was onduidelijk wanneer die video was opgenomen. In de definitieve uitslag van de democratische voorverkiezing in de Amerikaanse staat Iowa... heeft oud-burgemeester Pete Buttigieg nipt gewonnen van Bernie Sanders. Elizabeth Warren en Joe Biden eindigden op de derde en de vierde plek. Na dagen van softwareproblemen stuurden de democraten gisteren nog aan op een hertelling. Maar van de nummer twee, Bernie Sanders, hoeft dat niet. Een groep mensen heeft afgelopen nacht zo'n zes uur vastgezeten... in het bovenste gedeelte van de Euromast in Rotterdam. Er was een storing met de lift... die monteurs pas na uren weer aan de gang wisten te krijgen. Volgens de brandweer gaat het goed met de 20 bezoekers die vastzaten. Het weer nog, lokaal kan het nog vriezen en is er ook kans op wat mist. Overdag gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. Morgen meer bewolking en dan gaat het ook enige tijd regenen. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is wat vertraging bij Amsterdam op de A10 richting Volendam bij de Zeeburgertunnel. En daardoor ook op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort tussen Muiden en Diemen-Noord.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 Two thousand, three thousand, and the bidding went on. a man in the town kept playing that song. The bidding grew tense, each bit more and more till a five thousand figure rang out from the floor. The man in the just sat there and stared, playing that song. clouds have all gone and the symphony's through. And the piano cries out, let me play once for you. You're always putting off what we could do today. So Papa says, You've got one life to live. Who's right? Who's wrong?